De partij van Henry Bontebal ziet de woningmarkt als het belangrijkste thema, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ze willen minstens 100.000 woningen per jaar eh, gaan bouwen. Eh, geen straatje erbij in het dorp, maar een wijkje erbij. En ze willen dat de hypotheekrenteaftrek volledig wordt afgebouwd. Dat is een gevoelig onderwerp. Eh, dat ziet het CDA zelf ook. Dus zeggen ze, het geld dat daarbij vrijkomt, dat moet naar de inkomstenbelasting, zodat mensen minder belasting gaan betalen. En daarmee hopen ze de kiezer naar naar zich toe te trekken... die teleurgesteld is geraakt in het afgelopen kabinet. Reis je met de trein en wil je opzoeken hoe laat die van jou vertrekt? Dat kan wel eens lastig worden. De site en de reisplanner van de NS liggen eruit. Hoe het komt is nog niet duidelijk. Op de borden op de stations staat wel gewoon actuele info. Een gevoelig foutje van een medewerker van de premier van Zweden. Die medewerker liet vertrouwelijke NAVO-stukken liggen op het vliegveld. Ze werden uiteindelijk gevonden op het toilet door een schoonmaker. gebeurde drie jaar geleden al. Zweden wilde toen lid worden van de NAVO en alleen de Turkse president Erdogan moest nog toestemming geven. De medewerker die de stukken vergat zegt dat de reis naar Turkije nogal stressvol was. En het AD heeft een schilderij teruggevonden dat ooit door de nazi's gestolen is. Deze journalist was bezig met een verhaal over een oud nazi in Argentinië toen hij het per toeval ontdekte. Daarvoor proberen we heel lang in contact te komen met, eh, met zijn dochters die nog leven in Argentinië. Eh, die wilden steeds geen contact. Toen hebben we op een gegeven moment gevraagd, een paar weken geleden aan onze correspondent in Argentinië, van nou, ga er maar gewoon langs, ga aanbellen. Eh, dat deed hij en de deur ging niet open. Maar hij zag wel het huis staat te koop. Dus toen stuurde hij een linkje door naar, ehm, naar de makelaar. De interieurfoto's die daarop staan. Die ging s ochtends door zitten scrollen. En toen dacht ik, krijg nou wat. Daar hangt gewoon dat schilderij dat we zoeken. Dat hangt pontificaal boven de bank. Nabestaanden van de originele eigenaar uit Amsterdam willen het schilderij terug gaan eisen. Het doek stond al jarenlang op een internationale opsporingslijst. Het weer op de meeste plekken veel zon vandaag. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. En het wordt 21 tot 24 graden.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 moet iedereen een vrijheidsbijdrage gaan betalen. Bij Israëlische aanvallen op een ziekenhuis in het zuiden van Gaza zijn 15 mensen gedood. Dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Onder de slachtoffers zijn vier journalisten die verslag deden van een eerdere ontploffing bij het ziekenhuis. De fietsen van wielerploeg Visma Lise Bike zijn gestolen in de Ronde van Spanje. Gisteravond zijn meerdere fietsen meegenomen uit een vrachtwagen van de ploeg. Het weer, zon en wolkenvelden maar blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden op de Wadden, mogelijk 25 in het zuiden.